Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er is nog geen oplossing gevonden voor de asielcrisis. Het kabinet presenteerde gisteravond nieuwe plannen aan de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's. Maar geregeld is dat nog niet. Verslaggever Danny Simons sprak met de staatssecretaris. En die is ongeduldig, maar snapt ook wel dat het niet sneller gaat. Ik vind altijd alles in het leven te lang eh, duren. Eh, maar we moeten hier gewoon ook de tijd voor nemen om er een goede manier uit te komen. Dus u kunt geen garanties of beloften nu doen? Nee taalmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Sinds vorige week worden zelfs tenten opgezet om te voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. De helft van de mensen die corona hebben gehad, hebben na drie maanden nog klachten. Vooral vermoeidheid, concentratieproblemen en geur- en reukverlies komen vaak voor, zeggen onderzoekers van het RIVM. Die laatste klacht komt wel iets minder vaak voor bij mensen die alle prikken hebben gehad. Vissers op de Mekongrivier in Cambodja hebben de grootste zoetwatervis ooit gevangen. Het gaat om een pijlstaartrog van bijna 4 meter lang en 300 kilo. Daar kun je wel een paar dagen van eten natuurlijk, maar dat is niet gebeurd. Nadat het dier was opgemeten en gewogen, is hij weer vrijgelaten. Nog twee dagen dan zetten honderden motorrijders hun tentje neer op een grasveld in Drenthe. Ze komen voor de TT-race op het circuit in Assen... en worden al 60 jaar met open armen ontvangen door de familie Ubbels. Als je een, een TT-race organiseert met honderdduizenden gasten, zeg maar... als dat een weekend lang duurt, zul je die wel ergens moeten herbergen. En... Ehm, eh, het hoort gewoon bij de TT dat het op een TT-camping is. Een TT-camping is toch ietsje anders dan een gewone camping. Daar is de entourage anders. Uh, ja, dat zijn allemaal motorrijders onder elkaar met dezelfde passie. De familie zet toiletblokken neer, regelt elektriciteit... en maaien de laatste stukken onkruid weg. En ze weten wel hoe je het gezellig maakt. Niet als een soort politieagent op te treden, maar een beetje met sfeer... en met eh, toewijding die gasten een mooi weekend te geven. En dat wordt vaak heel erg gewaardeerd. Buren van de camping zijn trouwens niet blij. Ze hebben een klacht ingediend bij de gemeente. En dan krijg je het weer nog. De temperatuur schiet snel omhoog vandaag naar 20 tot 25 graden. En het wordt lekker zonnig. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Schiphol en knopend De Nieuwe Meer. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata.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 Vrijwel de helft van de mensen heeft drie maanden na een coronabesmetting... nog één of meerdere klachten, blijkt uit onderzoek van het RIVM... onder ruim 14.000 deelnemers. Het gaat dan vooral om vermoeidheid, concentratieproblemen en reukverlies. In Groot-Brittannië wordt gestaakt door het spoorwegpersoneel. De bonden en de werkgevers zijn het niet eens geworden over een hoger salaris. De bonden willen 7% meer, de werkgevers bieden 2%. En de medaille van de Russische Nobelprijswinnaar en Poetin-opposant Dmitri Muratov heeft op een veiling in New York ruim 103 miljoen dollar opgebracht. Muratov, oprichter en tot voor kort hoofdredacteur van een kritische Russische krant... ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2021. Het weer na een frisse start krijgen we een zonovergoten dag... met temperaturen van 20 tot 25 graden. мамо, колискову хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм і напевне сило, волі не забрати мене, бо дала вона напевне знала, може більше і від сола Вона ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить мене в сині бурі, забере бабулі, звітулі, ніби вони кулі, дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в you Het Z. Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. that thing from the front. Yeah, see it from the front. You the type to spin when it boom. Independent, baby, got your own. Like, ooh, can't nobody do it like you. So, baby, can you tell me what it do? Yeah. Cause I've been waiting Pick up all your calls on site. We can fly to Acapulco for the night. I can tell you on that ball shit I like. Cause when you said you paid the bill, had me singing like, ooh, can't nobody do it like you. So baby, can you tell me what to do? I can survive, but I don't know until I vibe with it. I'ma get behind and grip no thousand slip aside in. I got a Rolls Royce out the door, but you might as well to ride with. She know what she dealt with me, she gon' have to let me dive in. I like to do things to make you smile. Just say you fuckin' with me, babe, I'ma stop fuckin' around. You know, I take you out, I gotta take you down. Tonight, I gotta test drive before I'm for sure. They don't make me wait, I'm a real player, I wanna play. And you be looking like the way you look, the way you taste. And if it check out the mirror, I'ma bring a check out and bustin' that down.